En door de invloed van stikstofdioxide gaat daar dus nog eens vier maanden vanaf. De uitkomsten zijn een gemiddelde. Van mensen die in een stad of langs een snelweg wonen kan de levensverwachting nog lager zijn. Het pluimvee van een bedrijf in Barneveld is besmet met vogelgriep. Inspecteurs van de Voedsel- en Warenautoriteit zijn bezig met een onderzoek. Het gaat waarschijnlijk niet om het gevaarlijke en zeer besmettelijke H5N8-virus, maar om een lichtere variant. Alle 30.000 legkippen op het bedrijf worden geruimd, omdat het virus kan muteren tot een gevaarlijker variant. In een zone van ruim een kilometer rond het besmette bedrijf geldt een vervoersverbod voor pluimvee en eieren. De Tweede Kamer steunt het kabinetsplan om werken na de AOW-leeftijd te stimuleren. Nu worden werknemers vaak automatisch ontslagen als ze 65 worden, omdat dat zo in de CAO staat. Minister Ascher denkt dat veel 65-plussers juist willen doorwerken. Voor werkgevers zijn ze goedkoop, omdat die geen premies hoeven te betalen. In het wetsvoorstel staat dat werkgevers niet verplicht zijn om bij ziekte de 65-plusser twee jaar lang door te betalen. Het aantal clubs in het betaald voetbal dat in financiële zorgen verkeert is in een jaar tijd bijna verdubbeld. De KNVB heeft 12 clubs ingedeeld in de zwaarste categorie, zeven meer dan vorig jaar. FC Twente kreeg vorige week drie punten aftrek omdat de club zijn financiën nog steeds niet op orde heeft. Het weer volop zon, het is 10 tot 13 graden. Vanavond en vannacht blijft het helder. Daalt de temperatuur tot rond of iets onder het vriespunt. Lokaal kan mist voorkomen. Morgen overdag wolkenvelden, maar ook zon. En bij een iets toenemende oostenwind wordt het 6 tot 9 graden. Dit was het en op... ZFM. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. In de Randstad staat file op de A1 Amsterdam-Amersfoort bij Muiden 2 kilometer. De A13 daarna rotterdam tussen Delft en Knoop het Kleinpolderplein 8 kilometer. Dat komt door een paar ongelukken op de A20. Richting Gouda is een ongeluk gebeurd bij Overschiet. Daar zijn twee rijstroken dicht. De file daarachter is 2 kilometer. De andere kant op richting Hoek van Holland staat tussen Knoop en Terbrechtseplein en Spaanse polder 7 kilometer file.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 Wat kan u van mij verwachten? Om ongeveer kwart over vier het gedicht van de week. Om half vijf de column van Mandy Schoolrol. En om half zes het weer voor het komend weekend. Maar zoals altijd start ik vandaag weer met de Beatles. Devil in Her Heart. Is een lied geschreven door Richard Drapkin... die onder de naam Ricky D is opgenomen. Het lied werd uitgevoerd door de Beatles met George Harrison als liedvogel. Het werd opgenomen en uitgegeven op hun tweede Britse album With the Beatles in november 1963. Gevolgd door At the Hop van Danny and the Juniors. Ik wens u veel luisterplezier. got the devil Voor het eerst in de geschiedenis organiseert het Oranje Fonds collecte in het hele land. Het fonds doet voor en samen met stichting en verenigingen en helpt hen zo extra geld te werven. In Zandvoort zijn alle drie de collectegebieden nog vrij. Er wordt dus nog niet gecollecteerd in de gemeente. De collecte is in de week van Koninginnedag en organisaties kunnen zich tot en met 31 maart inschrijven. Voor het bedrag dat ze ophalen krijgen ze zelf de helft. De andere helft besteedt het fonds aan sociale initiatieven in dezelfde provincie. Aanmelden kan via www.oranjefonds.nl schuinstreepje collecte. Meedoen aan het Oranjefonds collecte is gemakkelijk. Ronald van der Giezen, directeur van het Oranjefonds, ligt toe. We zien dat stichtingen en verenigingen op zoek moeten naar nieuwe inkomsten. Meedoen met onze collecten is super gemakkelijk en levert altijd geld op. We nemen de algehele coördinatie van de collecte op ons... want dat blijkt voor kleine organisaties vaak lastig en kostbaar. We hopen dat zoveel mogelijk organisaties deze kans grijpen... om samen met ons extra geld op te halen. Zij kunnen zo instappen. Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven in Nederland... en het Caribisch deel van de Koninkrijk. Het gaat om initiatieven die ervoor zorgen dat mensen elkaar ontmoeten minder eenzaam zijn, begrip krijgen voor elkaar en zich inzetten voor een ander.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 De rivier. Woest, kolkend en opzwepend. Kabbelend, mummelend of traag. Verpletterend of onstuimig. Stort zich naar omlaag. Eigenzinnig, helder. Ondoorgrondelijk vol gevoel. Onvoorstelbare schoonheid. Rijkend naar zijn doel. Niet verstoord door weten, slechts zijn eigen stroom. Fluweelzachte streling, als een mooie droom. Vol van bruisend leven, vissen schieten er hun kuit. Uitbundig bloeiende oevers, vol weegbree, fluitenkruid. Vrij om speels te dartelen, niets verstoort zijn lust. Vol overgave stromend, nimmer uitgeblust. Was ik slechts één druppel middelpunt van de rivier. Sprankelend mijn leven, uitbundig, puur plezier. the and baby, you got what it takes. Well, it takes a lot of kissing to make a romance sweet, and it takes a lot of loving to make my life complete, and it takes. to knock me off my feet. And baby, you've got what it takes. Well, well. Mm, you know you've got just what it takes because it takes more takes more than a lifetime to prove that I'll be true. And it takes somebody special to make me say I do. And baby, you got what it takes. Well, well. it takes because it takes more than an effort to stay away from you. And it takes more than a lifetime to prove that I'll be true. And it takes somebody special to make me say I do.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 Meer en of kwalitatief hoogwaardige groenvoorzieningen moeten de beleving van groen en de waardering van de kwaliteit van de woon- en de leefomgeving verbeteren. Op het duingebied heeft de gemeente weinig invloed. Dit is in beheer van natuurbeheerders. Wel kunnen burgers, door zelfwerkzaamheid, bijdragen aan een groene Zandvoort. Het openbaar groen wordt dan een gedeelte zorg en plezier van de gemeente en inwoners. Dit kan door belangeloos gemeentegroen te onderhouden en water te geven of bloembakken en geveltuinen aan te brengen bij de woning. Als dit om een openbare weg gebeurt, mag dit geen schade of overlast veroorzaken. in my face how comfort wonderful. I hear her on my door in the evening when the sun goes down. When there is nobody else around, she kisses me and she holds me tight and tells me, Daddy, everything's alright. So I know, yes, I know. Hallelujah, I deserve. comes from one to four. I hear her on my door in the evening when the sun goes down. When there is nobody else around, she kisses me and she holds me tight and tells me that everything's alright. That's why I know. Eh. Pupkis, Laat de strijd maar beginnen op 13 maart om 9 uur s avonds. Algemene kennisvragen worden getoond op een groot scherm in de gezellige ambiance. Wie is de snelste en de beste? Van tevoren inschrijven kan ook aan de bar of telefonisch. Teams van maximaal 4 personen. De kosten 2,50 per persoon. Hou je van spelletjes? Dan is dit je avond. Meer informatie? Café Koper, Kerkplein 6, en de prijs per persoon is 2,50. Telefoonnummer 023 57 13 546. column van de week van... Euthanasie. Actieve levensbeëindiging door een arts. Op verzoek van de persoon zelf. Dapper of egoïstisch? Hij koos er niet voor. Een familielid van wie wij afgelopen vrijdag zijn begrafenis bijwoonden. Hoe verdrietig dat zijn lichaam na 20 jaar Parkinson het niet meer hield. Terwijl zijn geest nog niets mankeerde. Hij gaf nooit op. Fietsen was zijn grootste passie. Eerst nog zelf, gevolgd door een tandem... en uiteindelijk samen met dierbaren op de tandem. Hij genoot nog volop, naast moeizame momenten. Een dag na zijn laatste rit hield zijn levensadem ermee op. Het blijft oneerlijk. In pijnlijke hoedanigheid is hij toch dirigent van zijn eigen leven geweest. Waarbij hij liever de andere kant op had willen sturen. Maar veel te kiezen had hij niet in deze strijd. Hoe anders dan afgelopen december. Toen ik afscheid nam van mijn moeder haar vriendin. Vlak voordat we op reis gingen. Zij was er resoluut in haar keuze die ze had. Uitzichtloze, medische situatie. Het zou om uitstel van een paar maanden gaan. Maar ze wilde niet langzaam wegteren. Ze had de datum al ingepland. Ik vroeg me af, hoe moet zij zich voelen als ze zo'n besluit over haar eigen leven neemt? Moedig bovenal, concludeerde ik. Haar ogen traanden bij het lezen van mijn afscheidsbrief aan haar. Het werd een afscheid voor altijd. Heel bizar. Dierbaren wilden je alles op alles bij zich houden. En begrijpelijk. Echter, de stervende kan alles anders voelen, anders beleven en anders zien. Als er geen hoop meer is en lijden ondraaglijk wordt... wie ben jij dan om te beslissen van niet? Doe je het niet voor jezelf? Dan omdat je die afstand niet kunt nemen het beeld nog niet veranderd wil zien. Degene zelf kiezen wat ze voelen. Hun laatste vleugje eigenwaarde in de hand. Ze verdienen vrijheid, respect en zielerust.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 feelings of love Feelings For all my life I'll feel it I wish I've never met you, girl You'll never come again like in my arms. Zondagmiddagborrel met Pumpin Piano's op 15 maart om 3 uur s middags. Pumpin Pianos is een dueling pianoshow met veel interactie en veel goede muziek om op te dansen. Twee zanger, pianisten en een drummer zetten de tent op zijn kop. Wie bepaalt welke nummers de band speelt? Het is niet aan de muzikanten, het is aan jullie. Zet je verzoekje op de speciale kaarten, zet het op een van de twee vleugels en wacht wat er gebeurt. Verwacht niet dat ze het origineel perfect naspelen. Ze maken er een eigen versie van, met een grap en een sausje. Gestopt in de blender en zo wordt het gebracht. Precies zoals je het niet verwacht. But you will love it. Allemaal perfect dansbaar. Pumpin Piano's garandeert dat jullie de hele middag zitten zingen en zwingen. In de pauzes worden er lekkere cd's gedraaid, zodat ook dan de feest doorgaat. Meer informatie, Club Nautic 23. Telefoonnummer 023 57 707. Het e-mailadres info at clubnautic.nl raindrops on roses and whiskers on kittens, bright copper kettles and warm woolen mittens, brown paper packages tied up with strings. These are a few of my favorite things. Cream colored ponies and crisp apple strudels, doorbells and sleigh bells and schnitzel with noodles, wild geese that fly with the moon on their wings. These are a few of my favorite things girls in white dresses with blue satin sashes, snowflakes that stay on my nose and eyelashes, silver white winters that melt into springs. These are a few of my favorite things. When the dog bites, when the bee stings, when I'm feeling sad, I simply remember my favorite things, and then I don't feel whiskers on kittens, bright copper kettles and warm woolen mittens, brown paper packages tied up with strings. These are a few of my favorite things. Cream colored ponies and crisp apple strudels, doorbells and sleigh bells and schnitzel with noodles, wild geese that fly with the moon on their wings. These are a few of my favorite things. in white dresses with blue satin sashes, snowflakes that stay on my nose and eyelashes, silver white winters that melt into springs. These are a few of my favorite things. When the dog bites, when the bee stings, when I'm feeling sad, I simply remember my favorite things. luistert naar het leukste radiostation van Nederland. Het Zandvoortse strand is een schitterende plek om met kinderen te spelen. Lekker uit te waaien of heerlijk te genieten van een drankje. Maar het strand kan ook zijn gevaren. Door stroming en hoge golven raken zwemmers en watersportliefhebbers dan in de problemen. Ze drijven af of raken onderkoeld. Om deze problemen het hoofd te kunnen bieden hebben we de ZRB, de Zandvoortse Reddingsbrigade. Deze organisatie drijft geheel op vrijwilligers en zijn afhankelijk van giften en donaties. Gemiddeld wordt naast de reguliere patrouilles ongeveer 300 keer per jaar een beroep op de kennis en de expertise van de hulpverleners gedaan.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 En doordat de rook veel giftige gassen bevat... raakt u al snel in een diepe bewusteloosheid. Vaak al binnen enkele minuten. Rookmelders zijn dus echt van levensbelang. Maar wist u dat? Rookmelders jaarlijks honderden levens redden? U een rookmelder eenvoudig zelf kunt installeren? Een rookmelder al vanaf 5 euro te koop is? u de rookmelder regelmatig stofvrij moet maken. De meest gebruikte type rookmelder is de optische melder. Deze melder maakt gebruik van een lichtgevoelige cel die de rook waarneemt. Er bestaan ook combimelders. Die zijn rookmelders gecombineerd met een koolmonoxidemelder. Plaats u meerdere rookmelders, gebruik dan het liefst rookmelders die u met elkaar kunt verbinden. Gaat er één melder af, dan gaan de anderen ook. Rookmelders gaat bij normaal gebruik en onderhoud zo'n 10 jaar mee. Test regelmatig of de melder nog werkt. Op iedere rookmelder zit hiervoor een testknop. Een batterij gaat gemiddeld 1 jaar mee. Als u de batterij plaatst, plak dan meteen een datumstickertje op de rookmelder. Zo weet u altijd wanneer hij voor het laatst is vervangen. Als de batterij leeg is, hoort u elke minuut een harde piepsignaal. Er zijn sinds kort ook rookmelders te koop waarvan de batterij 10 jaar meegaat. Informeer ernaar bij de brandweerkazerne of bouwmarkt bij u in de buurt. De beste plek om een melder te plaatsen is in de gang of ruimte tussen keuken en woonplaats. Op elke verdieping in huis. Altijd aan het plafond. En meer dan 50 centimeter van de zijmuur en hoeken van een vertrek. En u moet hem niet plaatsen in de keuken of in de badkamer of in de garage. You are my son.